De Raad van State moet dat nog wel goedkeuren. En ook kijken of het bedrag in verhouding staat tot andere uitkeringen. Zo kregen slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, veteranen van Dutchbed 3 en transgenderpersonen 5000 euro. En Q-koortspatiënten kregen ook 15.000 euro. De EU komt met nieuwe maatregelen tegen Rusland. Dat doen ze omdat, het, omdat ze het oneens zijn met de schijnreferenda... in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. De Europese Unie werkt aan een maximale prijs voor olie uit Rusland. En ook moeten de nieuwe sancties ervoor zorgen dat handel met Rusland minder wordt. Meer mensen in Utrecht kunnen een toeslag krijgen om hun energierekening mee te betalen. Mensen die in de bijstand zitten krijgen die al. Maar ook mensen die iets meer verdienen en studenten die zelf voor hun energie betalen... krijgen volgende week een extraatje van 1300 euro. En voetbalsupporters van SC Heerenveen kunnen een gratis reanimatiecursus volgen is een actie van de club om te zorgen dat meer mensen weten wat ze moeten doen... als iemand op de tribune of op het veld hartproblemen krijgt. De spelers hebben zelf ook geleerd hoe ze moeten reanimeren en een AED kunnen gebruiken. Ik vind het heel fijn dat ik nu wel weet wat ik moet doen als, eh, als ik in die situatie kom. En dan gaan we hem reanimeren. 1, 2, 3 in dit tempo? Sommige jongens de eerste keer. Eh, nou, je weet nooit eh, wie je ermee kan helpen. En eh, nou, ik denk mooie bijdrage aan algemene kennis van iedereen. Je luistert met je oor en je voelt met je wang. Bel 112. En nu dus ook voor mensen met een seizoenskaart van Heerenveen. Die kunnen zich bij de club aanmelden voor zo'n cursus. En dan nog het weer in het midden en zuiden. Kans op wat onweersbuien met kans op hagel. Morgen zon, wolken, een buitje en een graadje of 15. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In eh, Noord-Holland eh, vooral vertraging op eh, de A4 en de A5. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Sloot en Knobbert Burgerveen 25 minuten vertraging door bergingswerk na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor ook 25 minuten vertraging op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Weidewormer en Avenhoorn een kwartier op onthoud. En de A10, dan heb je tussen Oud-Zuid en Zeeburg, dus van Zuid naar Noord, een 10 minuten vertraging door een ongeluk.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 Het kabinet wil zorgmedewerkers met long-covid eenmalig 15.000 euro geven. Dat bedrag is niet bedoeld als compensatie, maar ter erkenning van het leed dat ze ondervinden. De Europese Unie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. De aanleiding zijn de schijnreferenda in Oekraïnse gebieden die Rusland heeft bezet. De EU erkent de annexatie van de gebieden door Rusland niet. Eneco en Green Choice willen niet afzien van hun tariefverhoging per 1 oktober. De autoriteit Consument en Markt liet eerder weten dat energiebedrijven een boete riskeren als ze zich niet houden aan de regels.